Mark Hokker met het NOS Journaal. Acteurs van het Sinterklaasjournaal hebben op basis van het nieuwe script besloten te blijven. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met acht betrokkenen. In het nieuwe script wordt de kritiek op Zwarte Piet serieus genomen, zeggen zij. Dit voorjaar vertrok onder andere Erik van Muiswinkel omdat er volgens hem te weinig veranderde. Ook andere acteurs twijfelden of ze nog een keer Zwarte Piet wilden spelen. De NTR, de omroep die het Sinterklaasjournaal uitzendt, wil niet reageren op de berichtgeving... Vorige maand wilde NTR-directeur Paul Reumer wel kwijt dat er opnieuw diverse pieten te zien zullen zijn, onder wie een aantal zwarte pieten. De Amerikaanse staten New York, Texas en Virginia zijn door de veiligheidsdiensten gewaarschuwd over een dreiging van Al-Qaeda. De terreurgroep heeft mogelijk plannen voor een aanslag tijdens de verkiezingsdag op 8 november, schrijft persbureau Reuters op basis van een bron bij de Amerikaanse federale overheid. Er is weinig bekend over de aard van de bedreiging, maar vanwege de verkiezingen wordt er geen enkel risico genomen. en worden op openbare plekken extra agenten ingezet. De twee hoogste leiders van de internationale secte, de Noorse broeders, hebben zich jarenlang verrijkt. Dat gebeurde ten koste van de ongeveer 40.000 leden van de secte, meldt NRC Handelsblad. Het duo geeft leiding aan een internationaal netwerk van meer dan 450 bedrijven en stichtingen. Ze maakten gebruik van diverse belastingparadijzen en familie en vrienden mochten mee profiteren. De gemeente Sittard-Geleen laat onderzoek doen naar mysterieuze bruine spikkeltjes die in Geleen op tientallen auto's zijn gevonden. De spikkels zijn nauwelijks weg te poetsen. Vorige maand zaten op veel auto's en ramen van huizen al zwarte vlekjes. Dat bleek om bewerkte olijfolie te gaan. Waar het vandaan kwam is niet bekend. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Het wordt vannacht een graad of 5. Het weekend is wisselvallig, met soms ook sommige momenten.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 Een uur lang hier in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. Ga er maar vast voor staan zit je er liever bij. Dat kan ook natuurlijk. See it sessions. Hier bij On Air. Are we fading lovers? We keep wasting colors. you are going over. fuel that keeps me running, flying on. no, I did it my way. I did it my way. your church shoes. Uh, Millie point two just to hurt you. Uh, all that lamb just to tease you. Uh, none of these toys on lease to. Uh, made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Uh, side bitch out of your league too. Uh, house so empty need a centerpiece. Twenty rocks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up her face, smile on my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shit. Switch on my side like the skinny leg.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 Nobody's leaving now. If you wanna party, let me hear you Vrijdagavond zie je het op jouw stand voor DJ Dion Sydney, Behind the Wheels of Plastic. Plastic van wel te verstaan, want wat een daam van de set. En ik zeg je alweer, ja die klok van 11 uur komt er weer aan. Dat betekent maar één ding een einde aan deze set. Mocht je willen terugluisteren, dat kan natuurlijk altijd. Binnenkort staat hij online. Eh, check daarvoor even de site www.cfmstandvoort.nl Maar waarschijnlijk staat hij nog eerder op een pagina van onze enige echte DJ Dion Sydney hemzelf. Hou hem in de gaten. En anders, volgende week weer een frisse, fruitige nieuwe aflevering van See It. Mijn naam was DJ JK en samen met eh, DJ Dion Sydney was dit See It Sessions. Bedankt voor het luisteren. En ik zeg, een, maak er een mooi weekend van.